kermiswagens daar. Dat men er een had ieder jaar. En voor het kleine vindraam zat Taira, zo was haar naam. Haar bruin gezicht, haar zwart als wit. En tanden als die voor zo wit. Met kuiltjes in haar wang en kin. Verriet haar stand die geunerin. En als avonds het maantje loeren, laat naar beneden ziet, dan hoort men een refrein te roeren van het schone minnelied. Zaira lief en rein, o schone Madeleine, schenk mij toch in getild mijn knar. O koningin, ik aanbid u mijn godin. Ik denk waar ik ga op sta, alleen aan u, mijn Zaira. Hij Hij was van bloed, En weldra had zij hart en hand aan de knap verband. Geluk en liefde wordt bereid en duurt om zo'n korte tijd. Op Naira haar lief gezicht wat weldra ook het oog verricht. Want rijdt haar wie met goud de koorden naar je dat rein onschuldig hart. De zigeunerknaap die het hoorde, zong door het refrein vol liefdesmart. O Zaira, blijf rein, gij schone Madeleine, toen de veel leed of smart, en pijnig niet mijn hart. de trap volgt u dan braaf. Pas op, hij